Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De live-uitzending van een programma in Ecuador is overgenomen door een groep gewapende mannen. De presentator kreeg een wapen tegen zijn hoofd en anderen moesten op de grond gaan liggen. Vanochtend riep de president van Ecuador de noodtoestand uit... omdat een van de meest beruchte drugscriminelen uit de gevangenis is ontsnapt. Sindsdien zijn er meerdere aanslagen in Ecuador. Mogelijk is dit er één van. Hoe het op dit moment met de mensen in de tv-studio gaat is niet bekend. NN Group, het bedrijf achter verzekeraar Nationale Nederlanden... gaat een schadevergoeding van 360 miljoen euro betalen. Toen ze omdat ze in de jaren 90 mensen lieten geloven... dat ze bij hen konden sparen voor hun pensioen... terwijl ze eigenlijk gingen beleggen met alle risico's die daarbij horen. Veel mensen verloren hun spaargeld en raakten in de problemen. Om een rechtszaak te voorkomen kiest de verzekeraar er dus voor om te betalen. Slachtoffers kunnen tussen de 500 en 10.000 euro krijgen. In Oekraïne zitten meer dan duizend dorpen en steden zonder stroom. Komt vooral door het koude weer. De temperatuur in sommige gebieden is min 15 en dus gaan mensen extra stoken. Het netwerk kon het niet aan en raakte overbelast. Er wordt nu elektriciteit uit Roemenië en Slowakije gehaald. Inwoners wordt gevraagd zuinig te zijn met energie. En Harm Visser is de winnaar bij de mannen van de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Na 100 ronden op de ijsbaan in Winterswijk was hij de snelste in de sprint. Het gaat tussen Ter Haar en Visser. Maar Ter Haar is goed, zeg. Ter Haar is goed. En daar komt ook nog Aasjes aan. Nu komt Visser. Visser buitenop. Visser in het geel. Helemaal links ook nog Michael, die is teruggekomen. Nou, nou, nou, nou. Visser. Goed gedaan, Harm Visser. Ja, als je alles wint in een seizoen... Dan wil je die eerste natuurreiswedstrijd ook. Eerder op de avond won Marijke Groenewoud de marathon bij de vrouwen. Dan het weer. Het is flink koud en alle temperaturen staan in de min.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 En Hold On, toen mijn hart is daar van. Eh, Phil Collins. Helaas niet meer in staat, luisteraars, om eh, fysiek nog eh, op te treden. Maar ja, hij heeft zoveel hits vastgelegd... dat we nog vele jaren hierna kunnen genieten van al dat mooie repertoire. Wat hij ook met Genesis en ja, natuurlijk als solist heeft vastgelegd. Ook met die prachtige drumsounds die ook heel apart waren... als het om Phil Collins ging die daar achter de drum zat. Uh, het is alleen maar de liefde, luisteraars. Het is alleen maar de liefde die je hart kan breken. Neil Young die zingt erover. Only love can break your heart. altijd heerlijk eh, om naar de muziek van eh, onze vriend Neil Young te luisteren. Speciaal voor eh, Paul en... Paul de Schouwer, moet ik zeggen. Ik dacht dat hij in het buitenland verbleef, maar het kan zijn dat hij daar naar de radio luistert. En dan luistert hij natuurlijk naar Radio voor Paul voor jou, Paul de Schouwer, voor jou speciaal. Through the Barricades. fade Vraag klink ik vanavond ook eh, op de barricades. En dat doe ik speciaal voor onder andere eh, Petra Dillema en eh, Annemieke Forsen. En Annemieke, jij vroeg een plaat aan van Petra Dillema. En Petra heeft ook al een, een verzoekje aangevraagd. Maar Petra, jij wordt gewoon in, in de watjes gelegd vanavond. Want jij krijgt een verzoekje. wat Annemieke mij speciaal voor jou heeft gevraagd. En we weten dat jij grote fan bent van Direct. En dan helemaal als het gaat om, het, uh, om de naaktwaarheid. Naked. What if I said I'm scared? What if I showed my ugly? How would it make you feel? Maybe a touch too real Is it okay if I cry out loud? In a place where emotions don't count It might feel like I'm too much Oh, can I laugh when no one else does? When no one else does Can I feel call me rude if I don't stop? Or should I feel uncomfortable when I start to lose control? Are your lies too sacred? Is my truth too naked? Too was dat speciaal voor eh, Petra Dillema. Maar Petra had zelf ook een, eh, een eh, verzoekje aangevraagd. Nou, verzoekjes draai ik alleen als er om gevraagd is. <laughs> en dat doe ik vanavond ook. En zij vroeg om Dan Volkenburg, En die heeft veel mooie nummers opgenomen. Waaronder deze. front work, and his heart was known to none. He left his arm and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the is tired and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel. Living out this life I've chose and come to know so well. stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader gets tired and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the the leader of the band. En voor Erik van Rijn speciaal Nielsen met Without You. No, I can't forget this evening. Your face is guess that's just the way the story goes.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 just the way the story goes. You always smile, but Ja, ook Mariah Carey had er een grote hit mee. Ja, best wel een eh, avondluisteraars eh, van verzoekjes bij Tussen App en Vloed. Onno Hulshof wilde graag eh, ook een nummer horen waarvan de titel bestaat uit de woorden Hold On. Waar ik al een paar nummers van gedraaid heb met, met, met woorden van gelijke strekking. Dit keer John Anderson, Hold On. Too Loud. John Anderson, Holland, last speciaal voor Orno Hulshoff. Orno, bedankt voor eh, ja, het heerlijke verzoekje. Want eh, ik weet zeker dat een hoop luisteraars eh, dezelfde smaak hebben als jij en ik. En daarvan meegenieten. Dus voor mij alleen maar meegenomen zulke verzoekjes op een avond. Luisteraars, jawel. wat had ik nog meer voor u in petto? Nou, er zijn zoveel mooie nummers. Hè? Dit is er één van, Gloria Estefan. Het is een, dame die ik eigenlijk nooit te vaak draai. Maar ze verdient het zeker om meer gedraaid te worden. Eh, ik draai er niet omheen. Gloria is ervan. Sometimes it's hard to make things clear. No one defeats the truth and I know that the moment is here. there's no pride I feel. I've got nothing to hide. myself gewoon nog niet kwijt. I don't want to lose you now. Ja, Gloria Estefan, een geweldige stem. Niet te vergeten die prachtige band in Miami Sound Machine... die haar altijd begeleiden met ook hele swingende nummers. Misschien niet zo passend bij App en Vloed... want daar proberen we het tempo altijd een beetje rustig te houden. heet niet voor niets eh, easy listening muziek. Eh, en, en, daar geniet ik van. Ik hoop u ook, luisteraars. Ik ben er tot 12 uur vannacht. Dus blijf nog even bij me. Gezellig. Uh, deze is ook heel mooi. Labi Hij trad eh, een, eh, eind jaren 90 zelfs op in het Kenopark in Haarlem. Tijdens een of ander festivalletje daar. Op een grasveldje. Een kleine bulletent. maar man met een eh, zeer powerful volle stem. Met het nummer Something Inside So Strong. Your race is run You think it's over it's only begun. Child is born who has to face the world you're leaving, a dangerous place. Listen to the voices crying to be free. Giving me the promise that we promised to love and understanding are better than a war. People just laughing cause they've heard it before. Night chills in Plenty Town. Cardboard hotels, they sleep on the ground. Hard choices, how to respond red or rosy, with a dark and orange. Listen to the voices, so easy to ignore. Choruses of old folks scared to open the door. Living in the shadows, dying in the cold city jungle ain't no place to go. Helpless, we'll never be the judge is so hard to see. Kindness, yes, that same old song. But don't stop singing. There's so much strength in kindness. voices trying to be free. can we be the promise that we promised to be? Ja, ik had er net bij te vertellen dat uh, Something Inside So Strong een van zijn uh, eh, grote hit was. Net zoals That It Must Be Love. Maar dit is natuurlijk Listen to the voices onze goede oude Cliff met The Next Time. They say I love again someday. A true love will come my way. The next time. But after you there'll never be a next time.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 next time that someone else will mend the heart you broke van een eh, live optreden van Cliff Richard en de Shadows... Eh, eh, tijdens hun concert Reunited. De enige tijd geleden wat ze, waar ze mee rond de wereld toerden. In ieder geval in Europa, dat, dat weet ik wel. Ja, luisteraars, de next time. als je eenmaal van iemand gehouden hebt... dan komt er misschien wel weer een ander in je leven... Maar zou het dan werkelijk zo zijn dat je dan nooit meer zoveel van iemand houdt... Als, dat je die ene keer gedaan hebt. De eerste liefde, zeg maar, in je leven. Het zou best kunnen, hoor. Maar, eh, nou ja, die, ervaring heb ik dan niet. Ik heb, best wel... Eh, een paar vriendinnetjes gehad. En, en ze waren maar... Hè, to all the girls I loved before moet ik dan meteen aan denken. Julio Iglesias. En eh, ja, ik hield van ze allemaal. En nog steeds. En ik denk ze natuurlijk wel eens aan terug. Dat heeft u vast ook. ook. Het geldt ook voor vriendjes natuurlijk die u gehad heeft. Ik heb geen vriendjes gehad. Ja, ik heb wel vriendjes gehad. Maar niet zulke vriendjes, begrijp je wel? <laughs> moet me niet verdacht maken, luisteraar. Dat eh, moet je niet doen. Kom op. Eh, nee, dat, nou. We gaan, we gaan, ik, ik zwijg er verder over. We gaan naar de Soldi Dog. Eh, een prachtig nummer live uit Denemarken. Registratie in Ledenborg. Prokelherm, Carrie Brooker, ja, helaas niet meer onder ons. Maar dit was zo'n mooie uitvoering van een Saldi Dog. En wat je nu hoort is een gitaar die een mail nadoet. shit Ja, een terecht applaus voor de live uitvoering van A Salty Dog, Procol Harum, Gary Brooker. Fenomenale stem, een prachtige orkest en een fenomenaal koor erachter uiteraard. Ik hoop dat u net zo genoten hebt als ik. Dat eh, doe ik ook van het nummer Adagio van Lara Fabian. Een klassiek nummer en dan in een uh, vocaal jasje gestoken wat een stem heeft deze dame uit België.